9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, demonstreren nog altijd meer dan 100.000 mensen tegen president Lukashenko. Ook in andere steden zijn mensen de straat op gegaan. Ze roepen Lukashenko op om op te stappen. Op beelden die de autoriteiten hebben vrijgegeven is te zien hoe die vanavond aankwam bij het presidentieel paleis met een geweer in zijn hand. Zijn zoon van 15, die bij hem was, was ook bewapend. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo, bezoekt komende week Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Sudan. In de loop van de week volgt Jared Kushner, de schoonzoon en Midden-Oosten-adviseur van president Trump. Hun bezoek is onderdeel van een plan van de VS om een vredesimpuls te geven in de regio. In Israël staat een ontmoeting met president Netanyahu op het programma... om onder meer de invloed van Iran te bespreken. De coronalockdown heeft in ziekenhuizen geleid tot meer grote amputaties, vooral in Noord-Brabant en Limburg. Het blijkt uit een rondgang van de NOS langs 17 ziekenhuizen. In maart en april lag de reguliere zorg in veel ziekenhuizen stil vanwege de corona-uitbraak. Patiënten bij wie bijvoorbeeld een teen zou worden geamputeerd werden niet geholpen en daardoor later, moest er later een groter deel van hun been worden afgezet. In het Amphia ziekenhuis in Breda steeg het aantal grote amputaties van gemiddeld 15 naar 42 de verdachte die gisteravond is aangehouden in verband met de dood van een gemeenteraadslid in Sint-Michelsgestel blijkt de zoon van het slachtoffer te zijn. Het slachtoffer is de fractievoorzitter Jack de Vlieger van de lokale PvdA-afdeling. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen. Zijn zoon van 22 woonde bij hem in. En het weer. Vannacht nemen de buien toe. In het noorden kans op onweer.